8 uur. Gert met het NOS Journaal. In de jaarbeurs in Utrecht wordt een noodopvang ingericht... voor de opvang van enkele honderden vluchtelingen. De eerste arriveren vanavond. Ook in Haarlem komt opvang. Vluchtelingen worden daar opgevangen in de Koepel... een voormalige gevangenis die nu leeg staat. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept alle gemeenten op mee te werken... aan de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsstatus. Volgens de VNG komen er op dit moment duizenden oorlogsvluchtelingen per week naar Nederland en de asielzoekerscentra raken overvol. Het gaat om tijdelijke huisvesting voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar voor wie nog geen geschikte woonruimte is gevonden. De VNG roept gemeenten op om deze mensen tijdelijk onder te brengen bij particulieren, in een kerk, in een bedrijf of bij particuliere organisaties. Apple heeft alleen al aan de iPhone de afgelopen vijf jaar in Europa 9 miljard euro extra verdiend. Dat deed het concern door te schuiven met geld tussen dochterbedrijven in verschillende landen en daardoor veel belasting te ontduiken. Dat schrijft het Duitse blad Die Zeit op basis van eigen berekeningen. De laatste tijd, de laatste jaren is er op deze vorm van belastingontduiking steeds meer kritiek. Ierland heeft vorig jaar een wet aangenomen waardoor het ook voor bedrijven die al bestaan, zoals Apple, vanaf 2020 niet meer mogelijk is om zo te werken. Nederland heeft zich ontworsteld aan de economische crisis, maar het gaat nog niet goed genoeg. Dat was vandaag op Prinsjesdag de boodschap van de regering. Minister Dijsselbloem zei bij de aanbieding van de miljoenennota dat de werkloosheid te hoog is en te langzaam daalt. Het kabinet hoopt dat er meer banen komen als de lasten worden verlicht. Door het loslaten van de nullijn voor ambtenaren gaat het inkomen van koning Willem-Alexander dit jaar omhoog van 823.000 naar 854.000 euro. Volgend jaar stijgt het verder. In twee jaar tijd krijgt hij er 43.000 euro bij. Het inkomen van koningin Maxima en dat van prinses Beatrix gaat ook omhoog, blijkt uit de begroting. Het weer langs de kust waait het stevig, soms stormachtig... met windstoten tot 85 km per uur. Verder zijn er buien, de meeste in het noordwesten, soms met onweer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.